van 6 uur. Boutschreurs met het CNRS Journaal. Er zijn vandaag opnieuw duizenden koffers achtergebleven op Schiphol... vanwege een storing in het bagagesysteem. Zo'n 6000 koffers van passagiers van KLM en KLM-partners... zijn niet met de passagiers met de vlucht meegegaan. Normaal moet een koffer na een dag terug zijn bij de klant. Maar vanwege de aanhoudende problemen duurt dat in sommige gevallen nu langer, zegt KLM. Afgelopen weekend was er ook al een storing. Toen bleven er 9000 koffers achter. Tijdens deze vakantieperiode worden op de luchthaven ongeveer 200.000 koffers per dag verwerkt. De Amerikaanse luchtmacht voert opnieuw bombardementen uit op IS-doelen in Libië. De aanvallen op de stad Sirte moeten voorkomen dat Libië een uitvalsbasis wordt voor IS. In de stad zouden zo'n duizend IS-strijders zijn. Gisteren begon de VS op verzoek van de Libische regering met de bombardementen. Een republikeins congreslid gaat bij de verkiezingen op Hillary Clinton stemmen. Richard Hanna noemt Donald Trump ongeschikt om het land te leiden. Hij is de eerste republikein die openlijk met de partij breekt... sinds Trump de kandidaat is voor het Amerikaanse presidentschap. De verkiezingen zijn op 8 november. En vandalen hebben in Noorwegen zeldzame rotstekeningen van 5000 jaar oud beschadigd. Dat gebeurde op het eiland Tro. Daar zijn vier tekeningen bekrast met een scherp voorwerp waaronder de afbeelding van een skier uit de steentijd. Die werd 22 jaar geleden gebruikt als pictogram van de winterspelen in Lillehammer. Inmiddels is bekend wie de twee vandalen zijn en ze hebben er spijt van. Het weer vanavond blijft het regenachtig, vooral in het zuiden. Het koelt af na zo'n 17 graden. Morgen begint de dag grijs en druilerig, latere opklaringen... en vooral in het noordwesten ook af en toe wat zon. Maxima tussen 20 en 22 graden. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is niet al te druk op de wegen in de Randstad, maar toch een paar files. Op de A1 Amersfoort, Amsterdam naar Amersfoort tussen Blaricum en de afrit Bunschoten. 10 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Richting Amsterdam tussen Klop het Hoevelaken en Eembrugge ook 5 kilometer. De A9 Diemen-Alkmaar door een ongeluk bij Bad Badhoevedorp. 4 kilometer file, de rechte rijstrook is daar dicht. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekido Ambacht en Papendrecht 4. De A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 8. Daar ligt een blubberspoor op het asfalt.